In een grote sporthal worden de biljetten uit bijna alle 300 stembussen opnieuw gecontroleerd en geteld. Het publiek kan dat volgen. Een commissie uit de gemeenteraad besloot dinsdag tot een hertelling op advies van burgemeester Abu Taleb. De afgelopen dagen kwamen in Rotterdam onregelmatigheden rond de verkiezing aan het licht. Het Openbaar Ministerie gaat een oriënterend onderzoek doen naar het werven van volmachten door Leefbaar Rotterdam. De partij gaf kandidaatraadsleden tips hoe ze de volmachten binnen konden halen. De kiesraad vindt dat de actie van Leefbaar Rotterdam indruist tegen de manier waarop het stemmen bij volmacht is bedoeld. Volgens de kiesraad moet een kiezer zelf het initiatief nemen om iemand te machtigen. Minister De Jager blijft erbij dat het rapport van de Autoriteit Financiële Markten over Gerrit Salm geheim moet blijven. De AFM oordeelde dat Salm niet geschikt is om een bank te leiden. De Tweede Kamer is benieuwd waarop de AFM haar oordeel baseert en wil dat het rapport openbaar wordt. Volgens de jager kan dat niet omdat er vertrouwelijke informatie in staat. De Italiaanse premier Berlusconi hoeft voorlopig niet voor de rechter te verschijnen. Dat komt door een controversiële wet die, die de Italiaanse Senaat heeft aangenomen. In die wet staat dat rechtszaken tegen de premier en zijn ministers maximaal anderhalf jaar kunnen worden uitgesteld... als blijkt dat ze door hun werkzaamheden het proces niet kunnen bijwonen. Berlusconi staat terecht voor omkoping en belastingfraude. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim is de rijkste mens ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het zakenblad Forbes. Hij stoot daarmee Microsoft-oprichter Bill Gates van de eerste plaats. Slim heeft een geschat vermogen van 53,5 miljard dollar, een half miljard meer dan Gates.